Taark met het NOS-journaal. Diederik Samson wordt kiezers en bestuurders het vaakst genoemd als nieuwe fractievoorzitter. Uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt dat onder provinciale bestuurders van de Partij van de Arbeid... Samson en Frans Timmermans favoriet zijn als opvolger van Job Cohen. Daarnaast heeft Maurice de Hond de voorkeur van PvdA-kiezers gepeild. Samson eindigt daarin op de eerste plaats, gevolgd door Ronald Plasterk. De fractievoorzitter is overigens nog niet de nieuwe partijleider. De eurolanden hebben een akkoord bereikt over een miljardenlening aan Griekenland. De ministers van Financiën zijn het na een vergadering van 12 uur eens geworden over een lening van 130 miljard euro. In ruil daarvoor moet de Griekse staatsschuld in 2020 zijn teruggebracht tot maximaal 121 procent van het bruto nationaal product. De eurolanden vragen de banken om 53,5 procent van de Griekse schulden kwijt te schelden. In Nieuw-Zeeland zijn de laatste vier slachtoffers begraven van de aardbeving van een jaar geleden in Christchurch. Het zijn vier mensen die omkwamen bij een brand in een gebouw in Nieuw -Zeelandse, van de Nieuw-Zeelandse televisie. De overblijfselen van de vier zijn in één kist gelegd omdat ze niet geïdentificeerd konden worden. Bij de begrafenis werd ook een monument onthuld voor alle 185 slachtoffers van de aardbeving. Staking van grondpersoneel op de luchthaven van Frankfurt is met twee dagen verlengd tot vrijdag. De gesprekken tussen de bonden en de leiding van de luchthaven hebben nog geen resultaat opgeleverd. De staking van het grondpersoneel voor meer loon begon vorige week. Gisteren moesten 230 binnenlandse vluchten vanwege de staking worden geannuleerd. Zo'n 60 supporters van FC Utrecht mogen zondag Enschede niet in. De burgemeester heeft hun een stadsverbod opgelegd. Na rellen in december rond de wedstrijd Utrecht-Twente kregen de hooligans een stadionverbod. De burgemeester is bang dat ze toch naar Enschede komen en wil ze weren. Het weer nog bewolkt in de noordelijke helft van het land valt wat motregen. Vanmiddag wordt het droog en breekt af en toe de zon door. Het wordt dan een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat file voor de afrit Zaandijk 3 kilometer.